uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het piept en kraakt bij de formatie van een nieuw kabinet. De politici die namens NSC in de Tweede Kamer zitten... twijfelen sterk of ze wel in een kabinet willen met de PVV, VVD en BBB vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. De twijfels bij een nieuw sociaal contract waren er eigenlijk al vanaf het begin van deze formatie. Maar die zijn dus niet weggenomen door de wekenlange gesprekken. Bij de partij is er de vraag of ze zich wel echt willen verbinden aan eh, zo'n toekomstig kabinet... met de PVV, VVD en BBB. Pieter Omtzigt, de leider van NSC, wil trouwens voorlopig nog wel blijven doorpraten. Er zijn nog steeds veel vragen over de grote explosie en brand in een appartementencomplex in Rotterdam begin deze week. Net was er een persconferentie. Verslaggever Mark Robin Visser luisterde mee. Het enige wat we hebben gehoord zojuist is dat er geen reden is om aan te nemen dat het een aanslag was of een ander strafbaar feit. Maar het Openbaar Ministerie zegt daar nadrukkelijk bij, we houden nog met alles rekening. Na de explosie werden in totaal drie mensen vermist. Vandaag werd een derde en laatste lichaam onder de brokstukken vandaan gehaald. Volgens de politie wijst alles erop dat het de man van 33 is die nog vermist werd. Een dikke boete voor Tinka. Bij dat bedrijf kan je spullen kopen en later pas betalen. Bijvoorbeeld als je iets via Weekamp of Riviera Maison bestelt. Maar het bedrijf leende mogelijk te veel geld uit aan klanten... waardoor ze makkelijk in de problemen konden komen, ontdekte de toezichthouder. Tinka moet nu een boete van bijna 2 miljoen euro betalen. Ook vandaag zijn er in België door het hele land weer boerenprotesten. Verschillende wegen worden geblokkeerd, ook grensovergangen met Nederland. Verslaggever Joris van Poppel staat bij één van die overgangen. Daar is maar één rijstrook open. En op die andere rijstrook daar staan trekkers. Heel veel trekkers. Eh, ja, wat zal het zijn? 50, misschien wel 100. Daarachter is nog, wordt nog een grote fik gestoken van pallets en autobanden. Grote zwarte rookwolken. Ja, het is echt een grote actie hier van Belgische boeren. Ook op twee andere plekken. Maar hier dus bijna normaal de drukste grensovergang kan nu maar heel weinig eh, verkeer langs. Ook sommige distributiecentra van supermarkten worden al dagen geblokkeerd. En daardoor raken sommige schappen in België langzaam leeg. Het weer bewolkt met af en toe wat motregen. Het is een graad of 10. Vanavond en vannacht ongeveer hetzelfde. Morgen ook 10 of 11 graden, maar dan staat er wel meer wind.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 Partijleider Omtzigt is nog niet van plan om weg te lopen van de formatietafel. In de Jordaanse hoofdstad Amman zijn honderden mensen de straat op gegaan. Ze protesteren tegen het opschorten van de financiële hulp aan de VN-hulporganisatie UNRWA... die hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Het Israëlische leger zou in het zuiden van de Gazastrook, vlakbij de grens met Israël, gebouwen slopen. Israël kondigde eerder aan dat het een bufferzone wil creëren bij Gaza. Het weer bewolkt met soms wat motregen bij ongeveer 9 graden.